Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De 538 Oranje Dag en het testfestival in Lichtenvoorde gaan niet meer door. Komend weekend stond het Field Lab feest van 538 met 10.000 bezoekers gepland in Breda. Maar de politie is bang dat voor- en tegenstanders van het coronabeleid erop afkomen. En dus blaast de burgemeester de boel af. Op basis van het negatieve advies van de opbouw Orde en Veiligheid... ondersteund ook nog door het negatieve advies eh, van de, plaatselijke GGD, of de regionale GGD in Gor heb ik besloten om geen vergunning te verlenen eh, voor eh, dit fieldlab evenement. Medewerkers van het ziekenhuis in Breda zagen het al niet zitten. Een petitie tegen het feest werd bijna 370.000 keer ondertekend. Nu gaat het dus niet door. Ook een proeffestival op het terrein van de Zwarte Cross is afgelast. Daar zouden ook 10.000 bezoekers komen. Iedereen die een kaartje heeft gekocht krijgt zijn geld terug. Er is 18 jaar cel en tbs geëist tegen Samir El Ei. Hij heeft bekend dat hij vorig jaar zomer op een strandje in Amsterdam Bas van Wijk doodschoot van 24. Verslaggever Onno Beukers was erbij en hoorde dat hij spijt had. Nou ja, hij begon de rechtszaak wel met eh, ja, toch een spijtbetuiging. Eh, een korte verklaring waarin hij ook zei dat hij toch wel de antwoorden wil geven. En dat hij zich ook realiseert dat die antwoorden niet het verdriet van die nabestaanden zal wegnemen. De rechter doet over een maand uitspraak in de zaak. Ook dit jaar is het extra stil op de Dam tijdens dodenherdenking. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen publiek welkom is op 4 mei. Vorig jaar was dat ook zo. Toen werden alleen kransen gelegd door onder meer koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En mensen snakken naar een weekje vakantie voor een volgende proefreis naar Gran Canaria. zijn al 60.000 inschrijvingen binnengekomen voor 180 plekken. Dat zeggen organisatoren TUI en Corendon. En je hoeft niet alleen op je resort te blijven, zegt de baas van Corendon tegen het AD. Onze klanten mogen ook naar het strand, terrassen, winkels eh, eh, en er geldt natuurlijk eh, mondkapjesplicht. Bij de reis naar Rodos waren er 25.000 aanmeldingen. Die vakantiegangers kwamen vandaag terug en moeten in quarantaine. Het weer vanavond en vannacht kan het snel afkoelen en er kan ook wat mist ontstaan. Morgen een mix van wolken en zon. In het noordoosten misschien een onweersbui en het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Goed nieuws vanaf de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Want op knooppunt Velzen is er weer een rijstrook vrijgegeven. Alleen de rechte rijstrook is nog dicht. En die blijft nog wel eventjes dicht. Want op het puntstuk op de verbindingsweg naar de A22... daar wordt de riem op gerepareerd. En eh, omrijden via de Velzen-tunnel in de A22 is dus momenteel niet meer nodig.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 We hebben natuurlijk de Nashville Spiegelplaat. We hebben muziek van onze maandartiest. En de digitale brievenbus vergeten we natuurlijk ook niet. En daar gaan we nu naartoe. We gaan naar Ierland voor de nieuwste single van Larissa Tormai. Inmiddels geen onbekende meer in de Ierse country scene. Het is een liedje over trouw zijn en een gouden ring. Dit is One Man Band. I must admit I'm flat matter that you want me But there's someone at home who's everything I'm sorry if you might be disappointed But there's just one song I'm ever gonna sing I've got a one-man band A one Tormai met haar nieuwste single in One Man Band. Gaan we nu verder met een nummer waarvan ik zeker weet dat we één bepaalde luisteraar echt daar heel veel plezier mee doen. Dit is Craig Wayne Boyd en My Baby's Got a Smile on Her Face. She rolls out of bed, sleep out of her eyes. I know she's bound to be tired. But she looks so satisfied, yeah as I get to work, I call her on the phone. Oh, to tell her that I love her. I can't wait till I get home. She doesn't say sleep Spiegelplaat. En daarvoor gaan we naar het origineel dat in 1967 voor het eerst werd uitgebracht door onze maandartiest Merle Haggard. Het is door verschillende collega-artiesten gecoverd, onder andere de Everly Brothers, de Flying Burrito Boys, Alabama en Don Williams, maar ook een van de zoons van Mul, Ben Haggard. Je gaat dus eerst naar Pa luisteren en daarna de zoon Ben. Twee keer Sing Me Back Home. Dit is de Nashville Spiegelplaat. The Warden led a prisoner down the hallway to his doom. And I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar play in French request. Let him sing me back home with a song I used to hear. Make my old memories come alive. Sing me back home before I die. I recall last Sunday morning a choir from off the street came in to sing a few old gospel songs. And I heard There's a song my mama sang. Could I hear it once before you move along? Won't you sing me back home with the song I used to hear? Make my old memories come alive. and turn back the years. Sing me back home before I die. Sing me back home before I die. Dit is de Nashville Spiegelplaat. stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar playing friend do was nieuwste single van Millen Miller. A Ruby Still Falls Bluegrass Time hier bij de National Radio Show. We gaan nu naar 2016 voor een nummer van Amanda Jones. En zij vraagt het zelf af. How far is Memphis? Broken down in the middle of the highway. Can't quite seem to figure out my way. Looking for the sign that'll take me back to the place I need. Driving back, could tell it was a wild one. Pull if it be a shotgun. Open the door, I climbed inside and left my picture when you never knew Cause he just laughed and told me that's where he was going To see the heart of Graceland The home of the king He said a girl like you seems like she'd be a good stuff So lean on back, it's going to be a last ride Takes two days to get there But we could make it three So tell me Amanda Jones en How Far is Memphis? Nou, daar kan ik alleen op antwoorden. Het ligt eraan waar je woont. Dan weet je precies hoe ver het is om naar Memphis te gaan. Ik zou het niet gaan lopen, want dat is een aardig stukje. We gaan nog een keer muziek van onze maandartiest draaien. Daarvoor gaan we naar 1968 voor een andere nummer 1 hit... die hij schreef samen met zijn toenmalige vrouw Bonnie Owens. Merle Haggard en The Legend of Bonnie and Clyde. Johnny was a waitress in a small cafe. Clyde Barrow was the rounder that took her away. They both robbed and killed until both of them died. So goes the legend of Bonnie and Clyde. The poems that she wrote of the life that they led told of the lawmen left dying or dead. Some say that Clyde made her life a shame, but the legend made Bonnie the head of the game. The rampage grew wilder with each passing day. The odds growing smaller with each getaway. With the end growing closer, the harder they fought. With blood on their hands, they were bound to get caught. They drove back from town on one bright summer day When a man they befriended stepped out in the way With no thought of dying they pulled to the side But death lay there waiting for Bonnie and Clyde Two years of running was ended that day For robbing and killing they both had to pay will always remember how they and So goes the legend of Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Nashville Radio Show, robbing the vault of more golden classics. Lie beside me on the sand Put some lotion in your hand kiss me once or twice to say you love me again. Then rub it in, rub it in. Rub it in, rub it in. I feel the tingle begin. You're getting under my skin. Rub it in, rub it in. Mmm, it feels good. Put a little bit on my left shoulder. Yeah. Put a little bit right here. Yeah. Turn your radio on and find a slow grooving song. Baby, whisper in my ear, say the things I wanna hear. Make me know your love is strong. And rub it in, rub it in. You're listening to Nashville Radio Show. change your mind if you suddenly decide to give me one more try. I'll be waiting in the wings, just looking for a sign, just in case you change your mind. if you suddenly decide Katie, June, Kim en Christy Forrester. Oftewel de Forrester Sisters met Justin In Case. En daarvoor uit 1974 Billy Crash Craddock en Rub It In. En dat nummer is ook ooit nog een keer op de plaat gezet... door de Nederlandse zanger Jack Jersey. Dan is het nu weer tijd voor wat Americana. We gaan naar Minnesota voor Americana Folk. Van het album All Good Things is dit Judd Haley en One of Them Songs. Just another song best you do. Just another tune that you can dance to. Just another song you can rock your chair to. Haley en One of Them Songs. We gaan nog één keertje naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika voor muziek van Chris Roberts. Je weg zoeken in zware tijden, daar gaat het allemaal om in dit nummer. Die op de nieuwe EP van deze Amerikaanse artiest uit Amerika staat. Het nummer heet Get Down. grab desert Like a man on too many pills Lost souls all around Wandering through the hills Mind still on the run But the country is where I'm from Keep my spirits high Cause I know I will survive rising, blood pumping through my veins. Missing all the good times, I'm about to go insane. My woman didn't let me down, but I know I can't stick around. Gonna keep this train moving, I can't slow it down. No, I can't slow it down. die gitaar. Chris Roberts was dat met Get Down. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. En dat is deze keer het album Cold Comfort van Ruthie Collins. Achter elkaar het titelnummer Cold Comfort en daarna Dang Dallas. Dit is het Nashville Spotlight album. Since the day we saw the end I got a whole lot of extra time on my hands Even picked up a little French. I can say, c'est la vie, mon ami. Your best friend's name just slipped my mind. You love bread, I'm drinking white. My sister says why album. so far from me I guess I couldn't keep you long singing songs in Tennessee Amstel Radio Show draaien wij muziek in alle talen. En deze keer is weer tijd geworden voor Zuid-Afrikaans. Piet Smit is een Zuid-Afrikaanse gospelzanger die in 2015 samen met de Nederlandse Country Trail Band het album Eerste Liefde opnam. En op dat album staat dit nummer. Dit is Woorden. Hoe eenvoudig is die letters die woorden van ons taal. Hoe zinloos soms die inhoud wat ons uit ons woorden haalt gerung kat ons die woorde en die sinne wat ons praat, terwijl God met deur zijn woorde die skepping agterlaat. Woorde preek, woorde voor een liefde maar ook haat. Woorde geer, woorde neem, want die spijt is altijd laat. Woorde goed met sout besprinkel, maak stikkendes gezond. Dan die mag God door die liefde zijn die woorde in jouw mond. De bos laat brand. Hoe is net een korrelkie, die die hele is se sand. Hoe lucht die jou roerkie, wat die hele skip kan draai. Dus hoe Jezus net die woorde die hemel had ons haai. Voor het voor de volbrum vervloeken, maar ook zien. Voor de stroep, voor de saaie, goede woord kan moet verleen. Voor de goed met zulke sprinkel maar stukken is gezond. Maar die mag hoor door uw leven, zijn die woorden in jouw mond. Luister goed naar Godse woorden. Met jouw hart en duur jouw geest. One, two, three. En spreek dan zelf die leven. Je woorden kan genees. Woorden breed, woorden bouw. Breng liefde maar is altijd laat. de goed met zout bespronkel, maar stukken is dus gezond. Maar die mag goed door in leven, zijn die woorden in je mond. Die mag goed door den leven, zijn die woorden in je mond. Dat waren Piet Smit en de Country Trail Band. En in het Zuid-Afrikaans hoor je woorden. We gaan naar een duet tussen Heather Miles en niemand minder dan Willie Nelson. Dit is Don't Call Me. call me when the tears start falling. Don't ask me to heal your wounded pride. I remember very well the day you left me. You didn't care if I live or die. So stay out on the town and find another. Maybe you can move back with your mother. sleeping under. So don't call me when the tears start falling. Don't ask me en Don't Call Me. Ja, je hoeft niet meer te bellen, want de show is klaar. We gaan er weer tussenuit. Volgende week zijn we uiteraard weer bij met een hele nieuwe show.